jouw geneesmiddel in vorm van The Cure. En Boys Don't Cry. Big Boys Don't Cry. Maar we weten natuurlijk allemaal dat de echte inspiratie van deze klassieker van een eh, Nederlands product komt. Hè? Een man mag niet huilen, ook al heeft hij veel verdriet. Zullen ze daar de inspiratie vandaan hebben? Ik denk het niet. Twee weken waren ze nog uh, op Pinkpop. Ik was er niet bij, maar volgens mij hebben ze deze, hebben ze deze live gedaan. Volgens, voor, sowieso was het een hele goede week voor, eh, voor, voor live muziek in Nederland. Want wie stonden er allemaal? Pink. Ehm, toen had je nog... Eh, wie stond er nou? Wie stond er nou dinsdag? Elton John in de Ziggo Dome, Tool in de Ziggo Dome, Phil Collins in het Goffertpark. Nou, als je nu iets wil horen van een van deze artiesten, dan geef hem dan maar even door. Eh, een van die plaatjes eh, van ze. Facebook.com slash Maartenlog. Het is het eh, tweede uurtje Frieknacht hier op de zender. Eerste uur zit er net op. En ja, nog veel nieuw materiaal komt eraan. Heel veel nieuw materiaal. En we doen ook nog even een rondje platenzaken. Hè, want er zijn veel nieuwe albums uitgekomen. Van The Reckoners. heb ik dan nog iets gedraaid. Maar er is veel meer. En ook eh, nieuwe muziek van een mijn eh, favoriete bandjes van het moment. Ik heb ze laatst eh, live gezien. En ze komen ook naar North Sea Jazz, Young dan Silver Fox. dit is zo'n band. Van mij mogen ze ieder album, eh, of iedere maand wel een, eh, een nieuw album uitbrengen. Young Gang Silver Fox. Het is eigenlijk een, eh, ja, het is een band, maar het is, het eigenlijk ook gewoon een duo. Ehm, duo genaamd, ja, het is de, de Engelse zannigs in de en Andy Platts. En de, de Amerikaanse producer eh, Sean Lee. Zij zijn Young Gun Silverfox. Andy Platts die kun je misschien ook nog van zijn andere band. Ehm, Mama's Gun. Ehm, en die Sean Lee die heeft ook dan weer eh, verschillende ja, projecten gehad. En die Platts is de Young Gun en Sean Lee is de Silverfox. Twee albums hebben ze, hebben ze uitgebracht. Eh, de laatste nog vorig jaar. EM Waves heette dat. En ehm, echt op, bij, op alle tweede albums staat geen fout nummer op. Ongelooflijk eh, goed is het altijd. Komt ook een derde plaat nou aan. En dit is daarvan het, eh, het eerste voorproefje. Afgelopen week heb ik hem ook al op eh, een paar andere ander station gedraaid. En ehm, dat is ook goed bevallen. Ik had hem al een beetje een soort van in mijn bezit. Hè. Ik heb hem al kunnen laten horen. Maar hij is sinds of, afgelopen vrijdag is hij echt officieel uit. nieuwe zin van Young Gang Silverfox. Binnenkort ook op North Sea Jazz. Mooie line-up hebben die. Private Paradise. Zo heet de nieuwe zin al. Deze gast die ken je misschien wel van uh, Old Town Road samen met Billy Ray Cyrus. Dat echt al drie maanden op nummer 1 in Amerika. Maar er is een nieuwe. Don't you be a meanie, thought you wanted me to go Why you tryna keep me teeny? I, it's a dreamy, wished it on a genie I got fans finally, and you wanted them to see me I, I thought you want this for my life, for my life Said you wanted to see me thrive you lie. Just say to me what you want from me. Just say to me what you want from me. Hey Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, why you tryna keep me teeny now? Now they need me, number one, I'm screaming. No, yeah, you used to love me, so what happened? What's the meaning? I, I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me thrive, you lied. Now when it's all done, I get the upper hand. I need a big prince, not another fan, but I still want you as a fan. I'ma need a sit down, don't mean to make demands, but I need you to say. Dus worden steeds korter. Lil Nas X. Volgens mij is hij nog maar ergens in de 20, 21 jaar of zo. Echt maar net begonnen. Dus pas het tweede liedje wat hij eh, heeft uitgebracht. Afgelopen vrijdag deed hij dat. En ehm, hij heeft Nirvana gesampled. Misschien herkende je het wel. Maar even dat, uh, dat refrein nog, eh, een klein stukje daarvan. Kijk, dat zit, ik, weet, ik weet precies waar het zit. Hier, volgens mij. me what you want. Dit stukje. Ja, daar zit een, eh, een sample in van Nirvana. Ja. En hij had nog nooit van Nirvana gehoord eh, <laughs> voordat hij het samplede. Maar ja, wij weten wel beter. Hè? Van het legendarische Nevermind. Er stonden heel veel uh, goede liedjes op. Heel wat album is goed natuurlijk. Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Livium, Polly, On The Plane, Something In The Way. Maar ook deze dus, In Bloom, Sam you van Nirvana gehoord. Onder welke steen zal die Lil Nas X hebben gelegen? Nevermind, daar kwam het natuurlijk vanaf. Dit was uh, volgens mij channel nummer 4. Alleen eh, dit deed uh, helaas dan weer niks in de hitparade. Juist omdat dit dan nog iets de alternatievere kant op ging. Nog iets ruiger was misschien wel dan dan Smells Like Teen Spirit in ieder geval minder hitgevoelig, laat ik het zo zeggen dan. Eh, Nirvana in Bloom, eh, ja, hij samplede dus Lil Nas X. Hij heeft een eh, gigantische hit in Amerika, niet normaal, met Billy Ray Cyrus, de vader van Miley en, Noah Cyrus. Old Time Road, het staat daar echt al twee, drie maanden bovenaan de hitparade. Um, hij heeft alweer een nieuwe, tenminste alweer. Het is pas het tweede liedje. Dit is de nieuwe van Spoon. No Bullet Spent and counting his steps, you know it's him at the door. You picture yourself a star in the furthest sky. Escape from the mess, it's gone when you close your eyes. ik altijd fijn. Een paar jaar geleden ben ik nog eh, getipt door iemand op dat eh, laatste album van ze, waar eh, Had Vat op stond. Daarna kwam er nog een live plaat. Nu is er een, een nieuwe single. No Bullets Spanned, zo heet het. Dit is uh, de nieuwe van Bill Callahan. Bill Callahan, dat is uh, een man, hij is echt al, uh, al jaren bezig. En ehm, ik, had, ik had een verjaardag afgelopen vrijdag, even, even snel. En die wilde de, nieuwe, de nieuwste cd van Bill Callahan. Um, waar, waar, waar, waar, komt die vandaan? Het, ehm, wat was het ook alweer? Is het gewoon uit Amerika? Ja, Amerikaanse singer-songwriter eh, is het inderdaad. Hij is, ehm, even kijken, hij is al ehm, ja, is ouder. Hij komt uit 1966. Eh, maar hij is een eh, Amerikaanse singer-songwriter. Hij maakte een tijd lang gebruik van de, de nom de plume smoke en eh, varianten daarop. En sinds het album uh, on a Whale Heart uit 2017 werkte hij onder zijn eigen naam. In het begin van zijn loopbaan nam hij thuis met behulp van vier cassettes experimentele folk- en rockmuziek op. En naarmate zijn carrière vorderde, dan, nou, hij verliet het experimentele pad en hij richtte zich meer op traditionele folk. Volgens mij is hij echt al jaren bezig. Ja, hij, maakt al iets van, eh, van 30 jaar platen. Nou, de, nieuwste die kwam vorige week uit. En eh, die wilde, ja, een, een, vriend van mij, of ja, gewoon mijn oom, die wilde graag uh, die nieuwste CD hebben. En dat is een fraai ding. Ehm, ook een hele, ja, hoes, een, een, een hoes waarvan je denkt oké. Ehm, je ziet namelijk, ja, wat zie je eigenlijk? Je ziet ehm, de artiest zelf, volgens mij. En dan zie je daarnaast zie je een soort van boer, is het volgens mij. En er kruipt een geit uit zijn, ja, wat is het? Uit zijn, uit zijn kleding. dan zie je nog een, eh, een, geit of een schaap, ik weet niet wat het is. Zie je gewoon op het platteland lopen. En er kruipt ook een schaap in zijn oor. Het is, ehm, ja, nou goed. Shepherd in a Sheepskin Vest. Zo heet dat album. En ehm, dit is daarvan de nieuwe single. En dan moet ik even kijken waar ik hem, eh, waar ik hem heb. Hier heb ik hem. nieuwe single van eh, Bill Callahan. Die heet The Ballad of the Hulk. Je mag zelf kiezen. Well, I've been looking back. the old ways. Over my shoulders, like salt. Oh, sugar. Well, I'm just talking about the old days. after this next song, we'll be moving along. Out of this vein. It's called The Ballad of the Hulk. You know, I used to share a tailor David Bruce banner. That's the Hulk. Traveling jackets and traveling bags, future rags. And shoes good for walking highways, but never quite far enough away to see how good. If I just got angry, but I never got angry. Maybe I should have. I could have cleared some things away in those Bill Bixby days. Master of Reiki waved his hands over me and said, I eat too much steak and hold on too long to ancient aches. and both are so hard on my heart. Oh, I try to be a good person. I wonder if it's annoying. worth pursuing and pursuing and pursuing down highways at the risk of the road. Mac. Een van de zeven wereldwonderen, hè? Nee, dat zijn nou ook weer niet waar, maar... Wat een, wat een band, hè? Wat, wat was dit? Fleetwood Mac 2.0 eh, was het. Was, dit was volgens mij nog 2.0, hè? Volgens mij eh, de, de bezetting met eh, de meisjes erbij toen. begin jaren 80, toen, toen kwam dit uit. Hold Me! Oftewel ehm, de Teskey Brothers met... Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. That storm is coming down hard. Oh. I'm your shelter every time it storms. But if you leave me, I'll be moving on. You have a hard time drying when the fire is gone. I'll hold you, I won't hold you down. Yeah, yeah. I'll carry you, I'll keep your feet on the ground. You're strong, and I'm a merry darling. You keep me going. live. Eigenlijk volgende week alleen nog maar de nieuwe van The Black Keys. Maar er is al meer om naar uit te kijken. Want eh, ja, na de zomervakantie dan verschijnen de nieuwe albums van Sam Fender, Liam Gallagher. Maar ook de Teskey Brothers. Die hoorde je zojuist. Het tweede album eh, gaat uitkomen. Run Home Slow gaat het heten. Het, eh, volgens mij 2 augustus. 2 augustus, oh, dat is nog niet zo, eens zo heel eh, lang. Ehm, dit was eh, de nieuwe single Hold Me. Tenminste, er is alweer een, eh, een nieuwe, die heb je vorige week laten horen. Dat is Man of the Universe, maar die is niet zo goed als deze. Tesky Boys Hold Me, daarvoor ehm, Hold Me van Fleetwood Mac. Zelfde titel, totaal verschillende platen. Ehm, dit kwam ik ook twee weken geleden tegen, dit is de Mannequin Pussy. Philadelphia, Pennsylvania. Daar komen ze vandaan. Amerikaanse punkrockband. Heerlijk! Volgens mij zijn ze heel, eh, heel eigenwijs. Dus ook een beetje wat ik lees beetje, ja, een, een, een eh, band, band van het uiterste. Man Quinn Pussy, zo heet het. Eh, volgens mij hebben ze ook een, eh, een album uit. Nou, Patience heet dat. Dit is daarvan toch wel een van de fijnere liedjes. Who You Are. Nou, maat van Hout, aangenaam. vorige uur draaide ik Chris Berry. Dat is met Anything You Can Do samen met L29. Dat is dat liedje uit de KPN commercial. Deze dame, die, die komt uit Nederland en die werkt ook daadwerkelijk bij de KPN. Dus het komt allemaal... naar nou, eh, tegelijkertijd in één keer. Ehm, dus volgens mij nog maar ergens in de 20. Heel erg geïnspireerd door Amy Winehouse. Dat, eh, dat hoor je ook wel. En er zit in de die zit een, zit een soort. Ja, wat, wat doet ze? Winnen, winnen, winnen, winnen, winnen, winnen. Zo maakt zij uh, melodieën blijkbaar. Maar ehm, volgens mij een of andere man, producer, die heeft gezegd van laat het er maar gewoon in. Is goed gedaan. Het gaat hier om Sabri. En de single Het is ook de eerste, heet Last in You. This time it feels right, but it ain't enough. Guess you are caught up in life. Somehow you're running from what this could be. Don't be afraid, cause I got you, baby. You told me be patient, I'm getting it. Patient, I know I should. perfect voor op dit tijdstip. Zo. Midden in de nacht. Sabri uit Nederland. En haar debuutsingle is dit. Last in You. Ach, wat mooi. Uit de, in de, uit de KPN winkel eh, komt ze dus, eh, <laughs> ja, vind, Dit is toch mooi, uh, jongens. Hè? Ze, werkt gewoon nog bij KPN, is pas in de twintig, maar wilde ze eigenlijk gewoon muzikant worden. Nou, dat gaat wel lukken met deze. we duiken even de platenzaak in, want ja, hey, je loopt niet de platenzaak in. Nee, je duikt de platenzaak in. Even kijken wat er allemaal nieuw is uitgekomen. The Raconteurs, daar heb ik al wat van gedraaid. Ook um, ehm, Hat Chip, Hachi. Eh, ja, heb ik ook niet verzonnen. Hachi. Uh, eh, Willie Nelson, die heeft een nieuwe plaat uit. Cassius, ehm, Lil Nas X, Tour Door Cinema Club. Ehm, nee, of is die, is die al uit? ja, die wordt steeds eh, vertraagd. Hè? Prince, die, eh, die originals, eh, maar die is ook al een tijdje uit. En ehm, de Rolling Stones, die hebben weer een, een verzamelaar uit. Nou maar is dus helemaal niet erg hoor. Ik draai gewoon nog zo meteen iets van, van de Rolling Stones. Bridges to Bremen heet die. Ehm, en natuurlijk Mark Ronson, die heeft een nieuwe plaat uit. Late Night Feelings. Nou, perfecte titel hè, voor, op, voor op dit tijdstip. Een beetje zo'n uh, zwoele zomernacht. En nou, net zoals die Sabri van net, ook een beetje dit van die van die plakmuziek, weet je wel. Die, van die hete avonden. Die eigenlijk nog heel, tot heel laat in de tuin zit. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen nou onderhand wel... Eh, nou, in ieder geval niet meer in de tuin zitten. Het zullen er heel weinig zijn, denk ik. Maar toch, hè, mochten ze er zijn. Helemaal niks mis mee natuurlijk. Ehm, maar dit is een beetje, ja, wat, het vorige album, dat, was meer funk. Dat was eh, ook met, met die uptown funk. Bruno Mars, die deed daarop mee. Nou is het een beetje too slow to disco. Crying at the discotheek eh, is het geworden. Uh, Nothing Breaks Like a Heart met Miley Cyrus ken je misschien wel. lekker Lee, Late Night Feelings, de titeltrack. Er staat ook iets met eh, Alicia Keys op. Maar ik ga nou voor ehm, de track met King Princess. Die ook nog laatst solo materiaal heeft uitgebracht. dit is Pieces of Us van dat album. things you don't remember about yourself. The way you turn me on, it's easy to forget. I love the ways you scare me too. Yeah, you come for all my words, lovingly examining the angles of my point of view. Rolling Stones. Ze hebben weer een, eh, een compilatie slash live plaat uit. Ja, en dan mag deze natuurlijk altijd niet ontbreken. Want het is eh, een van de betere die, eh, die, ze, hebben gemaakt. Ja, Mick, Mick, hou je in, hou je in. Gimme Shelter live. The Rolling, the Rolling, the Rolling Stones. Oh, dat filmpje ook laatst weer. Hè? Dat die, Mick oh, Jagger heeft natuurlijk een nachtoperatie gehad. En nu staat hij weer springend voor de spiegel. Dat is niet normaal. Goed, eh, ik heb er nog, nog twee voor je. Uh, dat is een... Uh, waar komt hij vandaan? Nederland, België? Ik weet het niet eens. Volgens mij eh, Nederland, toch? Ook al heeft hij ook een beetje een zachte G, net zoals ik. Maar daar zijn we ook trots op. Of nee, een Zwolse muzikant is het. De Zwolse muzikant. Rauw, stads en eerlijk. Zijn nieuwe single die heet Dronken vannacht. Nou, laten we dat lekker worden dan. Ik heb nooit gebeden tot de God, geloof een leven tot het stopt. Op die manier wil ik bewegen tot het tegendeel bewezen wordt. Ik kan van je houden, maar de fouten die ik maak zijn groter dan de schouders die ze dragen. Ik heb nooit geloofd in een leven na de dood. Heb gedronken en gerookt en gereden door rood. Hou van me of haat me, laat me, hou me niet tegen, ik loop. Waarschijnlijk word ik dronken vannacht En zeg ik dat ik niet meer zonder je kan Vraag ik of je weet hoe lang ik kan wachten Neem je tijd Waarschijnlijk word ik dronken vannacht En zeg ik dat ik niet meer zonder je kan Vraag ik of je weet hoe lang ik kan wachten Neem je tijd zullen zeggen dat ik narcistisch ben en verdwaald. Ridiculiseer waar ik niet in geloof. Ze zullen zeggen dat ik drink. Omdat ik vind dat onverschilligheid troost biedt tegen de dood. En ook al ken ik niet elke meter bij naam. En weet ik niet of er meer in het leven is dan leren bewegen op zich. Je moet weten dat ik leef en ik leer. Verleiding volledig geëlimineerd ook al. Word ik dronken vannacht en verander ik de stad in een golfslagbad. Bel ik je op en zeg ik dat ik niet zonder je kan, maar ik lieg. Anders was ik bij je en dat ben ik niet. Zou me moeten gedragen als een vader. De rest is als het ware als een zware. Alleen op een hotelkamer in de stad. Waarschijnlijk word ik dronken vannacht. En zeg ik dat ik niet meer zonder je kan. Vraag ik of je weet hoe lang ik kan wachten. Neem je tijd. Waarschijnlijk word ik dronken vannacht. En zeg ik dat ik niet meer zonder je kan. Vraag ik of je weet hoe lang ik al wacht Neem je tijd Leeg glas en een sigaret Ik kijk naar haar als ze slaapt De stad, ze geeft me terug En ze pakt me af. Waarschijnlijk word ik Zeg ik dat ik niet meer zonder je kan Vraag ik of je weet hoe lang ik kan wachten Neem je tijd Waarschijnlijk word ik dronken vannacht En zeg ik dat ik niet meer zonder je kan Vraag ik of je weet hoe lang ik kan wachten Neem je tijd dronken vannacht eh, Oh, waarschijnlijk word ik dronken vannacht eh, Waarschijnlijk word ik dronken vannacht Waarschijnlijk word ik dronken vannacht eh, Vrees! Ik vrees ervoor dat deze vriendnacht er bijna op zit. Dronken vannacht mooi hoor. Ja, ik heb er nog eentje voor je. Liz Lawrence, zo heet deze dame. Geen familie van Duncan eh, overigens. Engelse singer-songwriter, uh, eh, gitarist. Ehm, ja, doet, eh, doet, doet van alles en nog wat. En heeft een nieuwe single, dat is de laatste, Navigator. I showed up on your doorstep bleeding you me And then I slept until the evening Oh, what a bright day when Tony and his angels came. Oh, what a bright day when you gave me back my name. Living ain't easy without my navigator. I got no leg to stand on, but I die to see you later in my living.